te veel gezegd, toch wel soms. Eens even kijken. Ja, we gaan met z'n allen weer zingen. Ja. zeker weer tijd om het z'n eh, We sluiten deze avond helaas alweer af met de volgende twee We all stand together.